ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Journaal. Het Europese vliegverkeer herstelt zich langzaam van de gevolgen van de IJslandse aswolk. Op Schiphol zijn de eerste vliegtuigen al opgestegen. Dat gebeurde aan het einde van de nacht. Sinds gisteren mag er vanaf Schiphol ook s'nachts weer worden gevlogen. In Groot-Brittannië ging het luchtruim gisteravond weer open. In Duitsland gelden nog beperkingen. Het aantal jongeren onder de 18 dat stom dronken in het ziekenhuis belandt... is het afgelopen jaar met de helft toegenomen. Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, waren het vorig jaar 500. Gemiddeld hadden deze coma zapers 10 tot 15 glazen alcohol op. Volgens STAP bewijzen de cijfers dat de campagnes om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen niet werken. Meer dan 60.000 kinderen in Nederland doen nauwelijks mee aan de samenleving. Ze zijn sociaal uitgesloten, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociaal uitgesloten kinderen zitten niet op een sport en gaan vrijwel nooit op vakantie. Ook vieren ze niet altijd hun verjaardag en wonen ze vaak in een onveilige buurt. Sociale isolement wordt veroorzaakt doordat hun ouders geen geld hebben. Bij een verkiezingsdebat op de Hogeschool in Amsterdam... heeft een bezoeker een rauw ei kapot gedrukt op het hoofd van minister De Jager. Bij het debat waren enkele Kamerleden en veel studenten aanwezig. Toen De Jager aan het woord was, liep een man naar hem toe en drukte een ei tegen zijn hoofd politie heeft de dader opgepakt. In Argentinië is de laatste president van de militaire junta veroordeeld. De 82-jarige Reinaldo Bignone kreeg 25 jaar cel voor marteling en opsluiting van tegenstanders. Die misdaden begingen eind jaren 70, toen hij een hoge functie had op een legerbasis. In 1982 werd hij president en bleef dat tot het eind van het militaire bewind een jaar later. Het weer bewolkt, in het noorden wat buien. Vanmiddag in het zuiden geleidelijk zon en droog. In het noorden blijft de kans op een bui bestaan. Het wordt 9 graden in het noorden en een graad of 12 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna bewolkt en droog.